In een opiniestuk in Trouw schrijft generaal-majoor De Jong dat er een onwerkbare situatie ontstaat door de bezuinigingen en het gebrek aan visie bij de minister. Het is gewoon strepen tot de boekhouder tevreden is, zo schrijft hij. Het is de vraag of de samenhang in de krijgsmacht wel overeind blijft. Het is uitzonderlijk dat hoge militairen zo openlijk kritiek leveren op de minister. VN-vluchtelingenchef Guterres vindt dat Europese landen meer vluchtelingen uit Syrië moeten toelaten. Hij zegt in de Duitse krant Die Welt dat Europa de quota voor mensen uit Syrië moet loslaten... omdat de buurlanden van Syrië de vluchtelingenstroom niet meer aankunnen. Tot nu toe is Zweden van alle Europese landen het ruimhartigst. Dat land vangt 8000 Syriërs op en laat ook hun familieleden overkomen. Nederland heeft toegezegd 250 Syriërs op te nemen. Nederlandse media hebben een speciale site geopend voor klokkenluiders. Het is een soort doorgeefluik. Via de site kunnen ze documenten, beelden en geluid doorspelen aan de media... zonder dat ze zelf bekend worden. De site heet Publieks en is een initiatief van onder meer de NOS, het ANP en landelijke bladen. Een klokkenluider kan zelf kiezen aan wie hij zijn informatie wil geven. Journalisten kunnen in een afgeschermd deel van de site vragen achterlaten voor de tipgever. In Moskou heeft oppositiekandidaat Navalny aangekondigd dat hij de uitslag van de burgemeestersverkiezing gaat aanvechten. Hij zegt dat er fraude is gepleegd door zittend burgemeester Sobyanin. Die kreeg 51% van de stemmen en daardoor is een tweede ronde van de verkiezingen niet nodig. Navalny kreeg 27%. Tennister Serena Williams heeft voor de vijfde keer de titel gewonnen bij de US Open. Ze versloeg in de finale in drie sets Victoria Azarenka uit Wit-Rusland. Het is de zeventiende Grand Slam titel van Serena Williams. Het weer wisselend bewolkt met aan de kust mogelijk een enkele bui. Kan ook wat nevel of mist zijn. Overdag ook verspreid enkele buien en van tijd tot tijd zon. Het wordt 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A7, Horen richting Amsterdam bij Weide-Wormer 3 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam bij Oostzaan 2 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen knooppunt Koenplein en Hemhavens 2 kilometer. A13 daarna richting Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 5 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam Spaanse polder...